Mariel Hageman met het NOS Journaal Geert op het terugroepen van de Italiaanse ambassadeur. Rome is ontevreden over het verloop van het onderzoek naar de dood van een Italiaanse student in Cairo. Volgens de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken is die actie buitenproportioneel, omdat Egypte alles in het werk stelt om de zaak op te lossen. De student verdween eind januari in Cairo en werd negen dagen later dood en zwaar teruggevonden. Italië vermoedt dat er Egyptische veiligheidsagenten bij waren betrokken. Laboratoriumonderzoek in Oostenrijk heeft geen bewijs opgeleverd dat de menselijke resten die zijn gevonden op een vuilstort afkomstig zijn van de 43 vermiste studenten, zeggen Mexicaanse autoriteiten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Universiteit van Innsbruck onder meer onderzoek gedaan naar haar en andere menselijke resten, maar is het niet gelukt om daar DNA-profielen uit te halen. Een van de theorieën is dat de politie de linkse studenten in 2014 heeft laten vermoorden door leden van een drugsbende. Amerikaanse senator Bernie Sanders heeft de democratische voorverkiezingen in de staat Wyoming gewonnen. Hij zet daarmee zijn zegenreeks voort. Sanders versloeg zijn rivaal Hillary Clinton bij acht van de laatste negen voorverkiezingen. Clinton blijft voorlopig favoriet voor de democratische presidentskandidatuur. Zij staat ruim voor in de strijd om de nominatie. Bij de haven van Lauwersoog in Groningen is een man verdronken. Hij was door nog onbekende oorzaak in het water terechtgekomen. De man werd na een half uur gevonden door reddingswerkers en de brandweer, maar dat bleek te laat. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Mogelijk werkte hij op een vissersboot. Het weer, soms wat regen in het zuidwesten. De regen trekt langzaam over het land. Minimumtemperatuur een graad of 5. Overdag klaart het vanuit het westen geleidelijk op.